Michel met het nos In China moeten duizenden Oeigoeren verplicht werken bij fabrieken... die leveren voor grote buitenlandse bedrijven als Adidas, Apple, BMW en Nike. Dat melden Australische onderzoekers. De afgelopen jaren zouden zeker 80.000 Oeigoeren naar de fabrieken zijn gebracht. Volgens de onderzoekers is er constant toezicht... leeft de moslimminderheid afgezonderd van de rest... en is er bij de mensen een constante angst om naar de gevangenis of een detentiekamp gestuurd te worden. Het zou kunnen dat de buitenlandse bedrijven niets weten van de dwangarbeid, stellen de onderzoekers. De Immigratie- en Naturalisatiedienst is veel meer kwijt aan vergoedingen voor trage asielprocedures dan gedacht. Volgens NRC gaat het dit jaar om 70 miljoen euro, vier keer zoveel als waar staatssecretaris Broekers-Knol het eerder over had. Wie langer dan een half jaar moet wachten op een asielaanvraag... kan een dwangsom eisen tot 15.000 euro. Piet Buttigieg trekt zich terug als presidentskandidaat voor de Democraten. Hij heeft zijn campagne per direct stopgezet. De Amerikaanse oud-burgemeester van 38 was de verrassende winnaar in de eerste staat waar voorverkiezingen waren. In de daaropvolgende staten deed hij het minder goed. En morgen is het Super Tuesday in Amerika met voorverkiezingen in negen staten. En de politie heeft gisteravond bij het Gelderse Kesteren... een tbs'er doodgeschoten die met een medegevangene was ontsnapt... uit een kliniek in Portugal. De tweede tbs'er die is aangehouden. De tbs'ers bedreigden een behandelaar met een vuurwapen en een mes om buiten te komen. De man die raakte, raakte licht gewond. En na een achtervolging ontstond er een vuurgevecht met de politie. Het weer nog opklaringen. Het blijft vrijwel overal droog. De temperatuur die daalt naar een graad of twee. Later deze nacht meer bewolking. Vanuit het zuiden gaat het dan regenen. Overdag verloopt grijs en regenachtig bij maximaal 8 graden. De dagen daarna licht wisselvallig en overdag zo rond de 8 graden.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 Michel